inderdaad gedaan. Eh, ja, ik had eigenlijk hele andere dingen in gedachten vanavond eh, om eh, voor u luisteraars te laten horen. Ik had het hoofdzakelijk gedaan op Nederlandse groepen die de nederbeat eigenlijk naar buiten hebben gebracht. Eh, dus dat was hoofdzakelijk uh, Engelstalige popmuziek die eh, wijd in de wereld verspreid was. Maar toen kwam ik ineens van de middag, vrij laat in de middag kwam ik erachter dat vandaag John Walker is overleden. En John Walker heette eigenlijk geen John Walker, hij heette John Mouse. En hij is in 1965 naar Engeland gekomen. Hij heeft daar eh, een groep opgericht. Uh, dat heette de, die heette de Walker Brothers. waren met z'n drieën. En hij heeft later die naam ook aangenomen. Net hetzelfde als die andere jongens. Eh, als Scott Engel en Gary Leeds. Ook die namen de achternaam aan in 1964. En zo ontstonden de Walker Brothers. Ze waren dus absoluut geen broers van elkaar. Maar goed, John Walker is vanmiddag overleden. aan de gevolgen van levenkanker absoluut niet prettig natuurlijk. En hij is slechts 67 jaar oud geworden. En daarom begonnen wij dit nummer, eh, eh, dit, dit, programma met dit nummer. Uh, dus eigenlijk de grootste hit die de Walker Brothers hebben gemaakt. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore uit 1966. Goed, we gaan verder Daan. We gaan, ja, het, het, klokje van mij tikt. We gaan door met drie nummers achter elkaar. We beginnen met... Herman Brood, Saturday Night. En u weet dat normaal gesproken dit programma tot en met 75 gaat. Ik heb eigenlijk eh, van de programmaleiding te horen gekregen dat ik ook incidenteel nummers van na 75, maar niet na 80 mag draaien. Nou, dit is er een eentje van eh, uit 1978, Saturday Night. En het is een van mijn favoriete nummers van Herman Brood. Lekker nummertje. Ja, zeker. Ja, absoluut. Vervolgens gaan we naar eh, lyrics van Kayak uit 1973 en I Despise You uit 1966 van Q65. MUZIEK Ja ja ja, said, said, 65 uit het Haagse uit 1966. Ah, die Spice daarvoor. Kajak, geweldige groep natuurlijk. Een groep die eh, bestond uit uh, Ton Scherpenzeel op de toetsen, Pim Koopman op de drums, Max Werner zang, Jean-Michel eh, Marion basgitaar en Johan Slager op gitaar. Later is daar nog bijgekomen Kees van Leeuwen in plaats van Marion. Goed, ehm, volgende drie. Um, Swing Soul Machine. Een, ehm, ja, wij kennen dat dan. Ik weet niet, eh, Roy zit nu achter de toetsen, dat weet ik wel. <laughs> Roy moest het even overnemen vandaag. weet je nog dat wij in het begin een eigen uh, eh, eh, begintune hadden? Ja, nou, dat gaan we nu weer draaien. Oh. Maar dan helemaal. Dat is leuk. Swing Soul Machine. En eh, dat nummer dat heet dan uh, eh, eh, Spooky's Day Off. Vervolgens de Buffoons uit 1968. En dat is een groep die een beetje, beetje lyrische zang had. En vervolgens het keiharde gitaarwerk van Henk de Nijf in de Jets. Ketter King uit 1975. Zo, dat waren weer oh. lekkere drie nummertjes. Ja, echt eh, twee nummers uit de 60 jaar en eentje uit 75. En dat was Henk de Knife en de Jets, Guitar King. En die heb ik... Uh, eh, eens in dienst gezien in eh, het harde. Ja, ja, ja, ja, ja. Volle zaal. Er, zat zo gewoon, er zit gewoon 2000 man. Die zit daar gewoon te kijken. Ja, een grote lege plaats. En elke donderdagavond was er wel iets te doen. van alles nog wat. En onder andere heb ik daar Henk de Knife en de Jets mogen zien. En dit nummer was het 75. Dat was ik al uit dienst, godzijdank. <laughs> ja, het, heeft, had me lang genoeg geduurd. Goed, we gaan naar eh, eh, de volgende nummers. En dat is dan onder andere, beginnen we met uh, eh, The Living Blues. Een blues rockgroep uit, nee, uit jaar rond 70, zeg maar, uit Den Haag. En die werd samen met Cube in the Blizzard gerekend tot de absolute top van de Nederlandse blues scene. Ehm, wij hebben voor u meegenomen, dan moet ik even weer die computer er even omzetten. Wang Dang Doodle, al uit 1970. Vervolgens The Shoes. The Shoes, dat was was een groep uit, eh, het, eh, uit Zuider, eh, Zuiderwolde. Ja, waar het ligt mag het liever heer weten. Ik heb het niet opgezocht. Zoeterwolde, Woude, Zoeterwoude. Oh, Zoeterwoude, ik lees het allemaal verkeerd. Uit 1963 ontstaan uit de White Shoes. En, en die hebben een x-aantal hitjes gehad. En wij hebben voor u meegenomen Farewell in the Rain. En als laatste dan van dit blokje van drie, After Tea. Eh, en die werden ook echt zo uitgesproken after tea. Niet het Engelse after, of het Amerikaanse after tea. En er was een Nederlandse band uit eh, Delft. Die eind jaren 60 enkele hits scoorde. Ehm, en het was een afsplitsing van de T-set. En enkele leden daarvan waren Hans van Eyck, eh, Paul Eduard en Ilja Gort. Laat ze maar horen dan. Oké. After Tea. Will you be there after tea? Leuk hè? Een hit uit 1968 en dat was dan van de afsplitsing van de T-set. Die nog iets eerder aan de weg timmerde. We gaan naar een groep dat eh, echt een van mijn favoriete groepen zijn in, in eh, Nederland. Eh, niet alleen omdat het gewoon hele leuke muziek heeft gemaakt. Maar ook omdat het de eerste formatie was van Jan Akkerman op gitaar. En ja, daar ben ik een hele grote fan van. Een geweldige gitarist. Ik heb het dan over de Hunters. En de Hunters die hadden in 1966 een hit. Russian Spy and I. En eh, die viel vooral op door het eh, virtuoze gitaarspel van Akkerman. Ja, het kan ook niet anders. De man is gewoon goed. Vervolgens gaan we naar de Outsiders. En daar is natuurlijk ook een hele bekende eh, zanger en, en leider van geweest. Wally Tax. Hij begon de band in 1960. Toen was hij nog maar 12. En hoofdzakelijk speelden ze in eerste gelegenheid in de Amsterdamse kroegen en dat soort zaken. En later toerden ze door het hele land dan hebben we natuurlijk nog even kijken. Het volgende nummer is eh, Zen. Zen, dat is eh, ja, eigenlijk een hele rare groep. Ehm, die hebben ehm, ehm, min of meer de hippie musical Hair in Nederland bekendgemaakt. En mm, er staat hier op het internet, is de enige echte beat number one hit van Nederlandse bodem gebleven. Ik zet er vraagtekens bij. Eh, en echt een hele grote daan. <laughs> Eh, de Rudy Karel, de overleden Nederlandse quizmaster, die eh, had de musical Hair in Amerika gezien en zag er wel wat in. En hij legde contact met Ton Verdijk en die was toen werkzaam bij Artone manager van Zen. Artone had de rechten van de musical en Karel zijn show PCA-00 werd er geschreven, werd het nummer dus zijn uitgevoerd en vervolgens op de paard Iedereen kent het, het nummer heet natuurlijk Heer, maar we beginnen met de Hunters, Russian Spy and I. yourself to ask her your by expand So touch I didn't intend to touch her But I touched her hand Yeah, then she looked at me Oh, I could see her eyes but just as I hope inside both oh, days free I said touch baby I didn't mean to touch you But I just touched your hand Well she looked so understanding Tried to look so recommending and She held my mine so tight We didn't speak a word I stayed right by her side. That's how we spent the night. I held her hand in mine. It made me feel so fine. And I... Well, touch. I just touched her hand by accident. I said, touch your little hand Yeah, you look at me and I could see your eyes But just as I hope As I hope they would be Well, touch I didn't mean to touch you But I touched your hand Standing, I tried to look so man and I've been with her all night long Sharing a feeling that grew strong We found ourselves a love That couldn't possibly go wrong I still hold her hand in mine And it still makes me feel so fine Darling, give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, waxing. uit eh, de musical, de popmusical Hair uit 1968. En wellicht dan gaan we eens een keertje wat meer nummers uit deze eh, wereldberoemde eh, ehm, musical draaien. Want het is, echt ontzettend lekkere nummers. Lijkt me een goed plan. Ja toch, dan gaan we dat gewoon een keertje regelen. Heel simpel. Ja. Maar we gaan eerst weer even verder met de JJ's. Eh, dat waren dan oorspronkelijk, oorspronkelijk, de Jumping Jewels. En die hadden een nummer in 1966 eh, en dat heette Bold Headed Woman. En dat werd gezongen door hun zanger Johnny Lyon. Johnny Lyon is later heeft hij een behoorlijke solo carrière gehad. Hij heette oorspronkelijk Jan van Leeuwarden. En eh, ze hadden ontzettend groot succes met hem als zanger. Waaronder dit nummer dan. Een nummer uit 1966. Super Sister. Een heleboel mensen weten niet dat het een Nederlandse groep was. Die maakte ook internationaal hele goede muziek. Een groep uit Den Haag. Hoofdzakelijk uit die tijd kwamen veel groepen uit Den Haag. Want we hebben het dan over, uh, even kijken, 1970, 66 tot 70 zo. Veel Haagse groepen. En deze groep bestond Robert-Jan Stips, en eh, Sosje van Geest, eh, Marco Vrolijk en eh, Ron van Eck op de bas. Zij hebben oorspronkelijk, nee, ze hebben hoofdzakelijk naam gemaakt met een nummer dat heette She Was Naked. En dan de Golden Earrings. Ja, eigenlijk geen introductie nodig. Alleen, nogmaals, vanaf 1965 werd de Golden Earring. En zij hebben, tot die tijd hebben ze onder andere dit nummer gemaakt. En dat heet Please Go. En dan gaat hij zo meteen naar de andere twee nummers horen. make me mean, yes, Lord, make me mean. Well, I don't want no bone out of woman. Make me mean, yes, Lord, make me mean. Well, I don't want no sugar in my coffee. Make me mean, yes, Lord, make me mean. Well, I see ja, Het zit hier erop daar. Rustig aan, ook. Nou, oh, ja, het, was weer ontzettend gezellig. Lekkere muziek gedraaid. Eh, helemaal voor u natuurlijk. Eh, mensen die eh, van dit programma houden weten precies waar ik het over heb. We gaan eruit twee weken, over nu en twee weken zijn we er weer met eh, een verse aflevering van Golden CFM. Daan, dankjewel. Graag gedaan. We gaan eruit met een nummer van Johnny Kendall en de Heralds. Eh, waarschijnlijk heel erg onbekend, maakt die uit.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 Het herstel van Ruben, het jongetje dat als enige de vliegtuigcrash in Tripoli overleefde, verloopt boven verwachting goed. Dat vertellen zijn oom en tante in een exclusief interview aan persbureau ANP. Volgens hen is het vooral te danken aan de goede behandeling in het ziekenhuis in Libië. De jongen werd daar geopereerd aan zijn verbrijzelde benen. Inmiddels loopt hij bijna weer normaal. Bij de vliegtuigcrash in Tripoli kwamen alle andere 104 passagiers om het leven. Ook de ouders en het broertje van Ruben overleefden de ramp niet. Op een rommelmarkt in Middelburg is dit weekend een faxmachine met gevoelige informatie van bureau jeugdzorg verkocht. Het gaat om een oud apparaat van een bedrijf in Rittem. De koper ontdekte thuis dat op een afdrukrol in de fax uitgeprinte informatie uit 2008 staat. Het zou gaan om bedrijfscorrespondentie, rechtbankstukken en informatie over de familie van het meisje van Nulde dat in 2001 werd vermoord. Wereld FIFA Bond, Wereldvoetbalbond FIFA heeft 20 miljoen euro gedoneerd aan Interpol voor de bestrijding van de gokmafia in het voetbal. Voorzitter Blatter vindt het van cruciaal belang om op te trekken met politici en politie in de strijd tegen de mensen die wedstrijden willen manipuleren. De internationale politieorganisatie gebruikt het geld onder meer om een speciaal politieteam op te zetten in Singapore. Vorige week liet de FIFA weten ruim 300 duels te onderzoeken waarvan de uitslag mogelijk is beïnvloed door omkoping. Oud-voetballer Piet Keizer heeft zijn erelidmaatschap van Ajax opgezegd. De voormalige linksbuiten wil voortaan weer als gewoon lid van Ajax bestempeld worden. Hij heeft zijn besluit niet belicht. Voorzitter Uri Coronel betreurt de beslissing van Keizer. Ook is hij niet op de hoogte van de reden. Ajax-icoon Keizer speelde in de jaren 60 en 70 voor de club. Vorig jaar werd hij samen met Sjaak Zwart erelid van Ajax.